Het inleveren van salaris is de eis van een investeerder die al sinds de zomer probeert om Johan Enschede te redden. De drukkerij is vooral bekend van de productie van bankbiljetten en postzegels. Het familiebedrijf bestaat al meer dan 300 jaar. Mediamarkt heeft de wet overtreden door stiekem zijn medewerkers te filmen. Dat zegt het College Bescherming Persoonsgegevens. Mediamarkt liet mystery shoppers met een verborgen camera opnames maken. En die beelden werden gebruikt bij beoordelingsgesprekken met medewerkers. Volgens het CBP mag een werkgever alleen een camera gebruiken als er veel wordt gestolen of gefraudeerd. VVD-politicus Van Rij ontkent dat hij stemmen voor zijn partij heeft geronseld. en reageert daarmee op een bericht dat vorig jaar bij de inval in zijn huis een stapel blanco volmachtformulieren is gevonden. In de Telegraaf zegt Van Rij dat hij het binnenhalen van volmachtstemmen voor de VVD in Roermond al jaren coördineert. Het gaat dan om stemmen van mensen die niet naar het stembureau kunnen komen. De woningmarkt klimt verder uit het dal. Het afgelopen kwartaal zijn er ruim 36.000 huizen verkocht. Het hoogste aantal sinds het begin van de crisis. Ook stegen de prijzen van een woning gemiddeld met 1,5 procent. Toch zijn over heel 2013 gezien de huizenprijzen wel gedaald. Het weer, het is wisselvallig, maar af en toe kan de zon doorbreken. Het is 10 tot 12 graden en het waait stevig, bij zee vaak hard. Vannacht trekken de buien weg, morgen is het droog en schijnt de zon geregeld.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 Leuk vakken, hè? Als je nou kijkt wat er tot nu toe gebeurd is. Hè? Om, om acht uur, toen, toen ging het beginnen. Toen ging mijn uur het licht uit, zou ik maar zeggen. En toen stond ik daar. En toen begon ik met dat, met dat kleine grapje over T-Mobile. Nou, dat zat er ook wel in dat ik daarmee zou beginnen. En toen ging daar dat lampje branden. En toen kwam ik zo oplopen. Kun je het nog herinneren? Met dat, met dat kutgedichtje, hè? Jawel. Jawel, dat was gewoon een kutgedichtje. Als je gewoon eerlijk kijkt waar ik mee opkwam, dat was gewoon een kutgedicht. Maar ja, ik zie u ook allemaal kijken. U zit allemaal zo van, oh, hij heeft lakschoenen aan. Nou ja. Nou, hij is kleiner dan op tv. Ik denk, nou, gaan jullie lekker een minuutje snuffelen. Doe ik even een kutgedichtje. Eh, en dan loop ik altijd, dan loop ik altijd tot hier. En als je erboven zit, kan je dat ook zien. Dan zat hier een wit puntje. En toen ging ik zingen, dat weet je. En toen ging ik zingen. Toen zag ik u allemaal kijken van, nou, dat hoeft niet zo heel vaak vanavond, Joepie. En als er geklapt wordt, komen er twee liedjes bij. Ja, dan ben ik klaar met zingen en dan ga ik praten. Dat heeft u gezien. En dat praten, dat ga ik vanavond de hele avond volhouden. En, en sterker nog, dat praten ga ik mijn hele leven volhouden. Want ja, ik ben hier op de wereld. Ik heb geen idee waarom ik op de wereld ben. Ik heb geen geloof, ik heb niks, ik ben hier. Mijn, mijn ouders hadden een geile bui en negen maanden later kwam ik, zou ik maar zeggen. Tenminste, ik hoop het voor ze. En, nou, goed. En dan nou ben ik er. En, en, ja, en ik moet de tijd opvullen. Ik heb geen enkel geloof. En ik heb geen enkele moraal. Of zo. Ik, ik heb geen idee. Dus ik denk, nou ja, laat me maar een beetje, laat me maar een beetje moppie stappen. En mijn zakken vullen. Nou, gaat lekker. en, eh, en dan straks, straks is het klaar. Is de voorstelling voorbij. En dan ga ik vaak nog even de stad in. En dan ga ik vaak nog even naar een kroegje. En dat is een kroegje. Daar komen heel veel, eh, ja... Eh, artiesten, er komen veel acteurs, er komen veel cabaretiers... die hebben dan ergens in het land opgetreden. En die komen dan, zoals dat noemen, nog even een afzakkertje halen. Nou, een afzakkertje halen, anderhalf uur over zichzelf ouwe hoeren. Vreselijk volk, die artiesten, weet je. Dan als staan, nou, man, het ging zo lekker in hem. En dan die ander, nou, ik belde net met Delft Zeil, ze staan nog te klappen. Dat is het gelul. Ik heb er zo'n hekel aan. Maar goed, ik kom er graag. En uh, ik stond vorige week... stond ik eh, in het café. Het was nacht, het was diep in de nacht. Stond ik te praten met een collega. En we stonden te praten opeens... zie ik achter in de kroeg... een meisje. Een beeldschoon meisje. En het meisje, dat stond er met haar armen te zwaaien... die, die zocht contact met mij. Die stond er wat en ik dacht, ja, daar moet ik op reageren. Maar ik dacht, hoe deed ik dat ook alweer? ik dacht, nou laat ik maar even brons te grommen. maar ze bleef. Ze bleef contact. En ik sta even te praten en op een gegeven moment kijk ik. En toen deed ze dit. Ik dacht dat ik gek En dat kusje fladderde zo door die kroeg. En ging in één keer op mijn lul zitten. Ik kon echt... Plek zat om te landen. En dan toch op Joepie zijn bulderbaantje. Dat is toch weer gek, hè? Maar dat meisje, dat meisje bleef contact zoeken. En toen op een gegeven moment deze zo, zo, met de hand van me drinken, zo. En ik denk, ja, ja. Dus ik loop naar naartoe, ja. En het eerste rondje is voor mij. Zeg, ja meneer, u reageert steeds, maar ik heb het tegen die jongen achter u. nou vond ik dat nog niet zo erg. Ik vond veel erger wat er later aan de bar gebeurde. Toen hoorde ik dat tegen een vriendinnetje zeggen... zo zielig, ik stond een beetje met Victor te flirten. Toen dacht die opa dat het tegen hem was. be some kind of way out of here. Said a joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Bob Dylan. All Along the Watchtower. En daarvoor uh, <clears throat> stukje Joep van het Hek. Leuk vak heb ik. Nou, mag je wel stellen, ja. Ehm, ja, straks is om eh, kwart over één, ehm, of nee, half twee, krijgen we nog een leuk onderdeel natuurlijk. De vijf minuten van, uh, van Angela. Dus druk aan het uitzoeken waar ze het over hebben zal. Ja, <laughs> dus het komt allemaal weer goed. Straks om half twee dus. En uh, tot die tijd gaan we gewoon lekker, uh, lekker, eh, lekker, lekker, lekker muziek draaien. Volgende nummer is ehm, geschreven door Michael Dabo. En dat is, die is ook nog een tijdje liedzanger geweest bij Manfred Mann. Um, er zijn diverse mooie versies van dit nummer te horen. Onder andere Chris Farlow heeft het opgenomen. Um, een tijdje geleden, nog een jaar of tien geleden denk ik, de Stereophonics hebben er nog een versie van gemaakt. En die leek erg trouwens op deze versie die ik, eh, die ik nu voor me heb liggen. En die is van Rod Stewart. Het is zo'n mooi liedje dit. Handbags en glad rags. Ik heb het nummer in de tijd leren kennen... Ehm, toen Rob Kruisman het altijd zong bij Exception in het Concertgebouw. In Haarlem, de 60 e jaren. Dat is een van zijn lijfnummers, zou ik maar zeggen. Ever seen a blind man cross the road trying to make the other side? Ever seen a young girl growing old trying to make herself a bride? fantastisch nummer. Ik zei het al, geschreven door Michael Dabo. Die heeft het gemaakt. En, ehm, er zijn diverse mooie versies van eh, bekend. Chris Farlow heeft het onder andere opgenomen. De Stereophonics. En natuurlijk deze prachtversie van eh, Rod Stewart. En het is echt zo, zo'n mooie versie. Prachtig mooi eens even kijken. Wat gaan we doen? Oh ja, we gaan een plaatje draaien. Ja, ik heb nog een leuk plaatje voor u. Ja, ik heb diverse leuke plaatjes voor u. Ja, tuurlijk. Dit is John Farnham. Nummer dat heet You're the Voice. En En het nummer dat heet Your the Voice. Gaan nou, we naar eh, Robbie Williams. Die heeft, ook een nieuw, eh, die heeft ook een nieuw album gemaakt. Eh, een aantal maanden geleden, dames en heren. En dat album dat heet Swing Both Ways. En daar is dit een liedje van. Titelsong dus, als het ware. Swing Both Ways. I'm coming out of the sandbox. You'll get covered in dog dew. I'm gonna get off the seesaw. Say goodbye to your mama. Oh yeah, let's get high on some pop rock. Pop rock and coke. I'll blow your socks off. Teach you how to laugh at daddy's dirty jokes. Don't hedge your bets, double down if you wanna get ahead in Tinseltown. Turn that smile upside down. Happy people don't have sex. Now, Robbie, everybody swear. just the bandits, the fayest, the faggots, and singers will ever. pavement. Can you find me some grass? I have a certain arrangement. Up the Khyber Pass. Oh yeah, let's get high with some fruitcake. Fruitcake and tea. And after I've done her melhores. trouwens Robbie Williams samen met Rufus Wainwright. En dat eh, komt van het eh, nieuwe album van Robbie Williams. Een paar weken geleden uitgekomen. Misschien wel een paar maanden al, dat weet ik ook niet precies. Maar dat is niet zo belangrijk. Nummer dat heet Swing Both Ways. En is weer zo'n album waar ook een aantal oude jazzstandards op staat. Waar Robbie Williams best wel goed in is. En dat eh, is natuurlijk ook mooi. Want zo komt dat soort muziek ook nog weer eens een beetje in de aandacht, onder de aandacht van wat jonger publiek. Die allemaal een beetje fan zijn van Robbie. Jungle four. and the Plastic Ono Band. Say shark. I say, him. man, Jaws was never my scene, and I don't like Star Wars. Say Rose. I say Roy. Say God. Give me a choice. Say Lord. I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman. Coke. I said Kane. You said John. I said Wayne. Hot dog. I said Cooler Man. I don't wanna be the president of America. I said Smile. I said Cheese. Cartier. I said Please. Income tax. I said Jesus. I don't wanna be a candidate for Vietnam or Watergate. Cause all I wanna do is. I minuten van Ja Jawel. En eh, ik heb vandaag een eh, gedicht van eigen hand. En eh, voor degenen die schrikken, het is in het Engels. Through ages uncounted, dark realms, unlightened, enlightened levels without darkness. My spirit wandered on paths uncharted, directions non-compassed. My soul escaped time and time again the boundaries of the flesh, the limits of the waking mind, escaping in the astral, endless astral flight, which is the soul's freedom. Through eternity it flies, for a lifetime or an hour. Time has no meaning, gravity no strength. Forever flying, remembering the realms it been to and the stars it touched. There, in the ultimate darkness of the universe, I touched the gods. And withered as they scorched me. My wings are clipped, yet the soul keeps on flying toward the endless light of the gods, eternally in their keep, never alone, never afraid. in sleep we expand. As a natural urgency to redeem, from the flesh to dwell around. Project experiences as if. tree, step by step. Lead all the angels and see your God. Rise along ethereal paths, fly into the web, filled with your last of my brother's souls.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 Oh, I see fire Burning the trees and I see fire Hollowing I see fire Blood in the breeze And hope that you close to the flame, calling out, Father, oh, hold fast and we will watch the flames burn open on the mountainside, desolate. I See Fire. Ed Sheeran was dat. Dat is een nummer uit de soundtrack van de film Hobbit. En daarvoor hoorde u eh, Along Eternal Levels. En dat was eh, de band eh, Autumn. En dat was op speciaal verzoek natuurlijk van Angela, haar vijf minuten. Ja, en als u die vijf minuten hoort, dan weet u dat er wat aparts gaat gebeuren. Zeker op muziekgebied. Want ja, de dame heeft toch wel iets wat aparte smaak soms. Ja. <laughs> Dit is Mike Oldfield. Gebaseerd op een stukje van Johan Sebastian Bach. En dat heet Indulce Jubilo. Een beetje een vrolijk liedje. Middeleeuwse Polonaise zou ik maar zeggen. Ah nee, barok Polonaise. Oldfield. Ik heb natuurlijk van zijn Tubular Bells. Dit komt van een eh, wat latere LP. En dat heet Induce Jubilo. Joehoe! Ja, je durft wat, hè? Deze meneer zingt er ook over. Dare you! nog? Nou. <laughs> bijna niet meer. Bijna niet meer. Dare You was dat, van Hartwell featuring... Eh, featuring Matthew Coma. Ja, ik moest even kijken hoor. van een album, dat heet Revealed. Dat is een aardige hit van het ogenblik. Ja, af en toe, af en toe moet je ook een zintje van het ogenblik draaien natuurlijk. Dare you! Oftewel, eh, weet ik veel, nou ja, durf je nog? Nou, laten we dan nog maar even terug naar de 70s. Hier is Matt. En dat heet Dynamite. not coming. jaren 70 uh, eh, meeliften in het kielzog van onder andere de Sweet natuurlijk en zo. Dan noemen ze dat ook weer? Glamrock of zo geloof ik. T-Rex en eh, allemaal dat soort eh, leuke bandjes die je regelmatig in top op zag bij Ad Slisser en zo. even kijken. Ja, ik heb nog... <laughs> Ad Slisser, uitvinding van Jacques Loes, hè, van de Disney Band. Nou, ik, ik, kan me herinneren dat Zie je nou was door Miss Montreal heen? Sorry. Kijk die, die plaat weer opnieuw opzetten. Zit je er dwars doorheen? Dat kan toch allemaal niet? Foei. Say heaven, say hell. Vertel het hierna maar. say heaven, say hell. Jawel, dan weet je het ook maar weer. Hoppa! Wat wou je nou eigenlijk vertellen? Nou, ik wou vertellen dat uh, eh, in die tijd dat Marbola eigenlijk dus wel een lekker ding vond. Oh. En ik eh, vond het ook heel erg eh, niet zo leuk dat hij zichzelf de pletter reed. <laughs> nou vind ik dat van niemand leuk, maar ja, T-Rex, hè. Maar, maar Tyrannosaurus Rex heette ze eerst. Maar dat kon niemand uitspreken. En toen eh, zeiden ze maar T-Rex. <laughs> Oh, is dat moeilijk? Hè? Wat zei je Was dat te moeilijk? Ja. De band heette oorspronkelijk Tyrannosaurus Rex. Maar dat, maar dat grote beest. Je kunt nog wel hebben. Ja, maar dat...